Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Hennis is zoals verwacht afgetreden... vanwege het dodelijke mortierongeval vorig jaar in Mali. In de Tweede Kamer zei ze dat de dood van de twee militairen... onverteerbaar voor haar is en dat ze daar de volle verantwoordelijkheid voor neemt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde dat Defensie ernstig tekort is geschoten. Hennis verdedigde zich vanavond uitgebreid in de Tweede Kamer... Aan het einde van haar betoog maakte ze bekend op te stappen. Ook de hoogste militair van het land, generaal Middendorp, stapt op vanwege het mortierongeval. In een toelichting hekelde hij de bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd bij Defensie. Na 25 jaar bezuinigen staat de krijgsmacht er niet goed voor, zei Middendorp. Hij zou aanstaande donderdag afscheid nemen als commandant ter strijdkrachten. Een jas die vandaag is gevonden bij Huis ter Heide in Utrecht... is waarschijnlijk van de vermiste Anne Faber. Dat heeft de politie bekendgemaakt in opsporing verzocht. Faber, die sinds vrijdag wordt vermist, heeft waarschijnlijk een ANWB-route vanuit de beeld gefietst. Dat concludeert de politie op basis van telefoongegevens. Koning Felipe van Spanje heeft in een tv-toespraak scherpe kritiek geuit op de politieke leiders in Catalonië. Hij verweet ze onder meer onverantwoordelijk gedrag door tegen de wet in een referendum te houden afgelopen zondag. Daarmee hebben ze volgens de koning de rechtsstaat geschonden en de economische stabiliteit van heel Spanje in gevaar gebracht. De man die dit weekend in Marseille twee jonge vrouwen doodstak... was een Tunesiër die in Italië woonde. Italiaanse media melden dat de man in dezelfde plaats woonde... waar ook Anis Amri een tijdje gewoond heeft. Amri was de man die vorig jaar in Berlijn een aanslag op een kerstmarkt pleegde. Het OM in Italië heeft een onderzoek geopend. Het weer, vannacht is het droog en 8 tot 13 graden. Morgen wolkenvelden en in het zuiden nog zon. In het noorden later op de dag buien. Het wordt ongeveer 15 graden.